Goedemiddag. De uit de PVV gestapte Gidi Markenzauer houdt de deur open voor meer ontevreden PVV'ers. Dat zei hij vlak voor zijn gesprek met de partijen die een minderheidskabinet willen vormen. Ik heb mezelf meegenomen en uh, eh, een spiekbriefjes. Dus eh, die gaan we dan bespreken met de formateur. Informateur moet ik zeggen. Samen met zes andere PVV'ers stapte hij uit de fractie. Ze zijn het niet eens met de koers van partijleider Wilders... die niet eens koffie wilde drinken met D66, CDA en VVD. Het gesprek met eh, Marcus Auer is inmiddels klaar... maar daarna gaf hij geen details. Ook het gesprek tussen de Oekraïense president Zelensky... en de Amerikaanse president Trump zit erop in Zwitserland... over hoe de oorlog in Oekraïne kan stoppen. Volgens Trump was het een zeer goed gesprek... maar ook hij wilde verder dan niks over kwijt. Amerika praat vanavond in Moskou ook nog met de Russische president Poetin. Een derde treinongeluk in Spanje in een paar dagen tijd. Dit keer botste in het zuidoosten van het land een trein op een kraan... en daarbij zijn verschillende gewonden gevallen en één zou er slecht aan toe zijn. Bij twee andere treinongelukken in Spanje vielen deze week in totaal 44 doden. Er blijven in Spanje. Real Madrid is opnieuw de voetbalclub waar de kassa het hardst rinkelt. Vorig seizoen kwam er bijna 1,2 miljard euro binnen... ondanks dat de club geen grote prijs won. Komt door de verbouwing van het stadion... waardoor er meer publiek op de tribunes zit en er meer ruimte is voor sponsoren. Het weer van Weerplaza aan zonnige middag. Koud in het noordoosten, daar kans op ijzel vanavond laat en vannacht. Het is zachter in het zuiden en morgen houden we die tweedeling... en dan hebben we zowel wolken als zon. Situatie op de weg. 14 files. Dit is de langste. De A10 Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen de brug over het Noord-Hollands kanaal en Durgerdam. 3 kilometer. Je staat daar een half uur vast. En flitsers die zijn gezien op de A7. Den Oever Amsterdam bij 28,1. A16 Dordrecht Breda 59,4. En ook op je snelheid let op de A58 Goesbergen op Zoom. Staan ze bij 134,5. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. ik snap dat het een eh, onmogelijke opgave lijkt. Beginnen maar aan. De beste liedjes uit de 90s. Het zijn er zoveel. Nou, via onze site kan je gelukkig tot wel 40 eh, liedjes kiezen. Je persoonlijke top 40 uit de 90s maken. En dan maken wij dan weer de Q Top 500 mee. En misschien eh, heb je wat aan het stemlijstje van Nancy Bovenkant. Die komt net binnen. Deze staat bovenaan haar lijstje. George Michael en Mary J. Blige is haar nummer 1 top Stemweek. Q sounds better with you. Do, do, do, As around earth, them revolving. And the rosebuds know to bloom early May. This is ain't no love. can rest your mind assured that I'll be loving you always. As dat eh, alle knopjes in je Spotify-app of eh, de knopjes op je autoradio al een keer zijn bezongen. Kijk maar eens even naar dat eh, knopje, dat, dat driehoekige knopje waarmee je de muziek aanzet. Inderdaad, het play-knopje. Dat zou je er hebben. Play J-Lo. het vierkante knopje, oftewel. Nou, bij deze gestopt. En eh, dat eh, knopje met die pijltjes naar links. Rewind. When ball, selector. Deze hadden we nog niet. Het pauzeknopje wordt nu bezongen door Luna. Daarvoor ga ik wel even op het eh, playknopje drukken. Anders gebeurt er natuurlijk niks. Kan het even op pauze? alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op een keer, want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kennen me niet. ken het even live on a pause. Cue music. Cue sounds better with you. It starts with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

tragic geleden alweer. Die ik haar voor het eerst horen in Repeat of niet. Niemand had nog gehoord van Desha met Austin. Nou, inmiddels heeft zich wel eh, bewezen. Jaren later hoor je nog regelmatig voorbij komen op Q-Music. En niet alleen hier. Elke middag zo eh, rond kwart voor vier laat ik een nieuwe track aan je horen in Repeat of niet. Daarover mag je dan je mening geven. Je bepaalt of dat je die eh, track s'avonds nog een keer hoort. En als hij dan de tien rondes heeft volgemaakt, ja, dan hoor je hem definitief vaker op de radio. En Jim Gardner, die weet op dit moment, die zit in Repeat of niet, niet wat hem overkomt. It's crazy. I, I never expected this. I thought we would push it until round three, but round eight. Round 8? Ja. I never expected this. Ja, hij zit zometeen al in ronde 8. Repeat. Of niet. I'm ready for a new beginning. I don't ever want to lose myself again. Met dit liedje, Better Man. Just to understand. Repeat of niet? Ik mag zo je mening geven over nieuw Nederlands talent Jim Gardner in Repeat of niet? Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op. Rijkswaterstaat is dit jaar, meer dan ooit, in heel Nederland aan het werk om snelwegen, bruggen en tunnels te verbeteren. Zo werken we van 30 januari tot en met 27 juli aan de A30 tussen Barneveld en Ede in beide rijrichtingen. De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Bestel op manutan.nl. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Pap, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Hey, pst. Sla die doos chocolaatjes toch lekker over. Probeer wat nieuws. Ga voor Valentoy's. EasyToys.nl prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. Iets nieuws proberen? Shop nu. EasyToys.nl Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl de vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op aanwbnl slash woonverzekering en krijg 10% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Dat is vast mijn pakketje van Amazon Prime. Wow, nu al? Er is maar één ding net zo geweldig als Amazon Prime's gratis en snelle bezorging. En dat is Amazon Prime's entertainment. Wat kijken we? Een nieuw seizoen van LOL, Last One Laughing. Nederlandse topcomedians proberen elkaar met een stalen gezicht aan het lachen te maken. Van gratis en snelle bezorging tot eindeloos entertainment. Amazon Prime heeft het. Word nu lid van Amazon Prime voor 4,99 per maand. Lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Ga voor meer informatie naar amazon.nl slash prime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 Met zonneplan energie niet. Sterker nog, je ontvangt een zonnebonus. Ontdek het energiecontract voor zonnepanelen. Op zonneplan.nl slash zonnebonus. Voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu van 40% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Nu bij Energiedirect, energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energiedeal. En die regel je zelf in een paar klikken. Doe je dat nu, dan knalt het voordeel tot wel 400 euro korting. Klik, klaar, knallen maar. Op energiedirect.nl. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBT jouw autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Zoveel money! En als je nu naar de winkel of eurojackpot.nl gaat, koop je 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle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 Beleef de magie opnieuw. 19 jaar later gaat het verhaal verder in de theatersensatie Harry Potter. Vanaf maart live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op harrypotteronstage.nl. Het is nog maar zes dagen prijzenstorm bij Jumbo. Alle Ariel, 2 plus 3 gratis. Alle Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En Pink Lady appels of Jumbo conferanspieren, 1 plus 1 gratis. En dank voor die Jumbo. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. In het noorden is het koud, slechts 1 graad boven nul. Daar is later vanavond een kans op ijzel. Dus voorzichtig. In het zuiden is het een stuk warmer, daar een graad of 10. Situatie op de weg. Er zijn 32 files in Nederland. Deze springt eruit. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude Dijk en Plaspoelpolder. Daar zorgt een defect voertuig voor 16 kilometer file. Vertragingstijd is daar een half uur. Wim van Helden. Nieuwe ronde repeat of niet zo. En dit is Imagine Dragons. with you. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. things and wanna leave my old life behind. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder.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 for the song en Jelly Roll in Holy Water bij Q-Music. Repeat. Repeat. Of niet. Tijd voor nieuwe muziek. Het is eh, ronde 8 van de 10 maximaal haalbare rondes in eh, Repeat of niet. De finish komt dus in zicht voor Jim Gardner, a.k.a. Jim van Hoof uit Brabant. Hij is eh, zijn overwinningspeech al aan het schrijven. Thank you so much for the support. Thank you so much for voting for the song and all the lovely messages that I'm getting. It's crazy. Thank you so much, Q Music. Thank you so much, Vim. Thank you so much, Lars. Thank you so much, Vincent. All the DJs that have been promoting this song and giving it this wild push that I've never, never expected in my life to happen. Ja, hij moet nog wel even drie rondes gaan om die volle kaart te pakken. Inclusief deze ronde. Je mag het zeggen, misschien hoor je hem wel voor de eerste keer. Better Man van Jim Gardner hoor je nu in. Repeat. Repeat. Of niet. I made a promise. I swore to God that I would keep. But oh, I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. But from now on, it will be. I'll be honest still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret. Holding on despite all the fights in my head Yeah. Jim Gardner en Betterman. Ronde 8. Repeat. Of niet? Nou, de vraag is niet of je er wat van vindt, maar wat je ervan vindt. Komen heel veel reacties binnen. Veel audio-appjes, veel getypte berichten. Eens even kijken. Ehm, David is de eerste. Hoe vaker ik hem hoor, hoe beter ik hem vind worden. Dikke repeat. Stan zegt, voor mij een repeatje kan zo'n hit worden in de top 40. René zegt, mijn mening blijft onveranderd. Ik hoor hem al de hele week, maar het blijft echt een niet. Rowena zegt, hey Wim, doet mij denken aan Stick Season van Noah Kahn twijfelachtige repeat. Was wel een hele grote hit overigens van Noah Kaan. Uh, eh, Erwin die zegt, val bijna in slaap. Sorry, echt een nietje van mij. Meerte hoort hem voor het eerst. Hij pakt me nog niet helemaal, maar ik geef hem wel het voordeel van de twijfel. Een repeat. Niet mijn smaak, maar wel een repeat. Want hij heeft wel een hele mooie stem. Mooie stem, zegt eh, Nadine en Maaike. Hey Wim, met deze liefdevolle dankjewel verdient, verdient hij natuurlijk sowieso een repeat. Maar het is ook een leuk nummer. Dus ik zeg repeat. Michael. Het is een keer geen harde banger, maar gewoon een heel zacht, soft liedje. Het is de eerste keer dat ik hem hoor, maar uh, wat mij betreft zeker een repeat waardig. Arend. Uh, laat maar lekker door hoor. Een paar keer gehoord, maar... Uh... Lekker relax muziekje. Lekker relaxed muziekje, zegt hij. Die zegt repeat. En André. Hey Wim, André hier. Ja. Hoi, dit liedje klinkt heerlijk, man. Heerlijk, man. Repeat. Of niet. En als hij zegt heerlijk, man, dan eh, zeg je repeat, denk ik, hè? Ja. Hij is overtuigend. Hij is door naar de volgende ronde. Dat betekent ronde 9 vanavond kwart over 10 bij Lars Boelhoorn weer. Jim Gardner en Betterman. rondjes draai in mijn Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer geloof, Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond sta om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing. 心。 En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion voor. de dag van Bart kon ook niet meer stuk gisteren. Oh, lekker gespeeld hoor. Hé, hé. Ja. Eindelijk weer zijn salaris verdubbeld. 2750 euro voor Bart. 10 vragen op rij had hij goed. En misschien dat Bart wel gewoon even ook extra goed heeft opgelet... zo om 10 voor 4 smiddags. Want dan krijg je natuurlijk één van de 10 vragen... voor verdubbel je salaris cadeau. Je kunt je elk moment van de dag aanmelden via xmusic.nl. Kwart voor vijf wordt gespeeld in de middagshow met Domien. Nou, die staat hier tegenover. Hallo. En ik ben de lulligste niet. Ik zeg altijd dan één van die 10 vragen doen we cadeau. En vandaag is dat vraag 7. Wat voor dier is een koolmees? <laughs> Goed, is dat vandaag... het niveau van vandaag? Ja, er, ja, er wordt weer een salaris verdubbeld. hoor. Kunnen we niet nog een vraag cadeau doen? Deze was zo makkelijk. <laughs> Minute to morning Got nothing left to feel I catch myself asleep at the wheel Many the meaning, alright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 my I get old the morning. The second sunrise. cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream.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 Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op sets Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Who let the dogs out? Met 10 sim van KPN zijn niet alleen je tieners happy. Jij ook. Want stel je voor, ze zijn altijd en overal bereikbaar. KPN 10 sim heb je al vanaf 12,50 per maand zonder onverwachte kosten. Kijk op kpn.com slash 10 sim. Ontdek met Eliza Was Here de schilderachtige Griekse eilanden. Boek jouw unieke vakantie Weg van de massa op elizawasheer.nl Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent. Tot zo bij Vomar. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen en risico's. Open voor al je vragen en je zorgen. Eén website. één plek met alle informatie. Ga naar openovergokken.nl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 Ga naar openovergokken.nl. Een initiatief van de Kansspelautoriteit. Nieuw bij Burger King. Eurovlammers. Onze iconische klassiekers tussen 1 en 2 euro. Zoals de Burger King Cheeseburger voor maar 1,50 euro. Ontdek ze nu. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl Zin in en witte stranden. Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar de cruise specialist van Nederland. Broodje van de week? Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van 100% pindakaas? Een emmer van wel 1 kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. De Peugeot 208 is een toonbeeld van Franse elegantie. En met de 208 Business heb je voor een kleine meerprijs... zowel navigatie als parkeerhulp voor en achter aan boord. Bovendien krijg je via private lease nu tot wel 50 euro korting per maand. Dat is dan weer een toonbeeld van Nederlandse elegantie. Voorwaarden op Peugeot.nl. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one vaatwastabletten. 66 stuks voor maar 3,53. Lidl, je verdient het. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Nou, nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Een megabak blauwe bessen, 400 gram, voor maar 2,79. Lidl, je verdient het. Smart, smart. Burger, frietje, drankje, nice. Mackie voor een slimme prijs, dat is smart, smart. En met een eurotje erbij komt er nog een burger bij, dat is smart. Max Smart menu voor maar 5,95. I'm loving it. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per het Het is nu al zomersale bij Toei.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 De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf 27.995 euro. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.